uur. met het NOS Journaal. Een man in Nieuw-Zeeland is door een jury schuldig bevonden... aan moord op een Britse backpacker vorig jaar. Welke straf hij krijgt wordt in februari bepaald. Het 21-jarige slachtoffer had de man leren kennen via een dating-app... en ging met hem mee naar zijn hotel. Daar heeft hij haar gewurgd. Volgens de advocaat van de 27-jarige veroordeelde... was het een ongeluk tijdens een seksspel... Na de moord begroef de man het lichaam in een natuurpark. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern bood vorig jaar geëmotioneerd haar excuses aan de nabestaanden aan. Een plofkraak op een geldautomaat in Tilburg heeft grote schade veroorzaakt. Rond drie uur werd de automaat in een bank van ABN AMRO opgeblazen. Door de knal zijn ruiten in het gebouw gesprongen... en kwam een deel van het plafond naar beneden. Mensen die boven de bank wonen moesten tijdelijk hun huis uit. De twee daders zijn gevlucht. Het is onduidelijk of ze iets hebben buitgemaakt. Volgens omwonenden lag er na de plofkraak briefgeld op straat. Het onderzoek naar het overlijden van Ivana Smit in Maleisië wordt heropend. Volgens het Maleisische gerechtshof is het Nederlandse model in 2017 overleden door handelen van derden. Daarom is het hoge beroep gegrond verklaard, heeft de advocaat van de familie bevestigd. Eerder besloot een rechter in Maleisië dat er geen strafzaak zou komen. President Vucic van Servië heeft bevestigd dat Servische militairen mogelijk hebben gespioneerd voor Rusland. Hij deed dat nadat er een YouTube-video was opgedoken... waarin was te zien dat de oud-militair geld kreeg van een Russische spion. Ook zei Vucic bewijs te hebben voor meer van dergelijke ontmoetingen. Beide landen zeggen dat de mogelijke spionage geen invloed heeft op hun relatie. Het weer nog, het is bewolkt vandaag en bijna overal droog. Alleen in het zuiden is er wat regen of motregen. Later vandaag soms wat zon en het wordt zo'n 7 tot 10 graden.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 Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Sie will wissen, wo ich bin. Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights Living fast life, sitzt in der S-Line Panama, Panama, Panama, Panama Sie will um die Welt reisen die Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, wenn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den novo line So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Kein Flex, der Jackie hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität egal ob reich oder pleite. Diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high. Steck meinen Schein in den Novo Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hang auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hang auf der Couch, hören Drake More Life. I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move. I cannot say what I believe in if I only believe in you.